5 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De CO2-uitstoot van Nederlandse luchtvaartmaatschappijen... is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Volgens de Nederlandse emissieautoriteit staat TUI Airlines bovenaan... met een stijging van 74 Gevolgd door Corendon en Transavia. Het gaat om de uitstoot van vluchten binnen Europa. Worden wereldwijde vluchten meegerekend... dan is de uitstoot van de Nederlandse luchtvaartsector... mogelijk tot vijf keer hoger dan vijf jaar geleden. Het aantal vluchten is fors gegroeid. Volgens de emissieautoriteit gaat de luchtvaartsector tegen de trend in... omdat in andere sectoren er juist een daling van de CO2-uitstoot is. Het dodental door overstromingen en landverschuivingen... na moessonregens in Nepal, India en Bangladesh... is opgelopen tot bijna 80. In Nepal zijn veel slachtoffers meegesleurd... door de sterke stroming van het snel gestegen water in de rivieren. In Bangladesh werden veel slachtoffers getroffen door de bliksem. Zeker 10.000 mensen zijn dakloos geworden. Ook de komende dagen wordt nog veel regen verwacht. Het moessonseizoen leidt jaarlijks tot vele slachtoffers in de regio. Een expeditie om in de Noordzee de laatste vermiste Nederlandse onderzeeboot uit de Tweede Wereldoorlog te vinden, heeft weinig opgeleverd. Onderzeeër O-13 verdween in juni 1940 spoorloos met 34 bemanningsleden aan boord. Het schip was vanuit Dundee op weg naar Noorwegen om op Duitse oorlogsschepen te jagen. Mogelijk is hij door een Poolse onderzeeër tot zinken gebracht. Duikers vonden tijdens de expeditie wel andere scheepswrakken. En de ronde van Italië voor vrouwen is gewonnen door Annemiek van Vleuten. Haar luider leiderstrui in de Giro Rosa kwam in de slotetappe na Udine niet in gevaar. Vorig jaar won Van Vleuten ook al. Anna van der Breggen eindigde als tweede in het eindklassement. De tiende en laatste etappe werd gewonnen door Marianne Vos. Het was haar vierde etappewinst in deze ronde. En dan het weer vanavond en vannacht wolkenvelden, maar het blijft wel droog. In de nacht daalt de temperatuur naar 14 tot 11 graden.